Ze zeiden bijvoorbeeld dat de week kinderen aanzet tot pedofilie. Het kenniscentrum wordt er ook van beschuldigd dat ze kinderen seksualiseren met het lesprogramma dat ze op basisscholen verspreiden. Volgens de rechter wijst niets erop dat Rutgers te maken heeft met pedofilie. Bestanden met privégegevens van studenten van Hogeschool Fontis zijn kort zichtbaar geweest voor anderen. Dat heeft Omroep Brabant ontdekt. Als iemand zich aanmeldde voor een cursus, kreeg diegene inloggegevens voor het interne netwerk. Via een zoekfunctie kon diegene daarna bij medische gegevens, pasfoto's, adressen en 06-nummers van studenten. Medewerkers hadden die bestanden per ongeluk op openbaar gezet. Fontis heeft de boel inmiddels weer op privé gezet. Er zijn bij de GGD afgelopen half jaar weer minder SOA-tests uitgevoerd. En dat is geen goed nieuws zegt SOA Eet Nederland. Minder vaak testen zou goed nieuws kunnen zijn als het betekent dat mensen minder problemen hebben. Maar dat is niet het geval. Ze laten zich minder vaak testen omdat het steeds moeilijker is om afspraak te krijgen bij de GGD's. De organisatie maakt zich extra zorgen omdat het kabinet 10% wil bezuinigen op de GGD-centra die SOA-tests doen. Ze zijn bang dat dan nog minder mensen een afspraak kunnen maken. De man die gisteren werd opgepakt voor de dood van een 63-jarige vrouw in Hellevoetsluis is een zoon van het slachtoffer. Bronnen bevestigen dat de vrouw was onthoofd en dat haar lichaam en hoofd apart van elkaar zijn gevonden. Het onderzoek loopt nog, zegt de politie. Eh, er worden sporen veiliggesteld, onderzocht en natuurlijk wordt er onderzoek gedaan naar de toedracht, eh, want die is voor ons ook nog steeds onbekend. Buurtbewoners zijn geschrokken, zegt deze verslaggever. Buurtbewoners hier zijn in shock over wat er is gebeurd. Alia stond bekend als een hele lieve leuke vrouw. Bewoners zeggen, het is heel erg wat hier is gebeurd. En iemand zei, ik heb vannacht geen oog dicht gedaan. Mensen leggen bloemen bij de voordeur. Zij zeiden, ja, dit is niet te bevatten. Dit is zo bizar. Verschillende buurtbewoners zeggen dat de verdachte psychische klachten had. Het weer, veel wolken en op veel plekken regent het wat. In Zeeland is er echt af en toe wat zon.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 De meeste files leveren zo rond de 5 minuten verdraging op. Uitzondering is de A2 Amsterdam-Utrecht. Tussen Amsterdam-Zuidoost en Breukelen is het oponthoud 25 minuten door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Amsterdam de Baarsjes en Amsterdam over Amstel 10 minuten oponthoud.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 but uh, this is the waitress from the coffee house on 39th and Lennox. you know, the one with the braids? Yeah. Well, I see you on Wednesdays all the time. You come in every Wednesday on your lunch break, I think. And you always order the special with the hot chocolate. And my manager be tripping and stuff, talking about we gotta use water, but I always use some milk and cream for you, cause <laughs> I think you're kinda sweet. got on some fly blue suit and your cufflinks are shining all bright. So what you do? A word? Yeah, that's interesting. Look, man, I mean, I don't want to waste your time, but I know girls don't usually do this. But I was wondering if maybe we could get together outside the restaurant one day. You know, because I do look a lot different outside my work clothes. And just go across the street to the park right here. Wait, hold up.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 Zo'n 100 mensen zouden bij het protest betrokken zijn. Een katholieke stichting moet ophouden met het zwartmaken van kenniscentrum Rutgers. Met een lespakket in de week van de Lentekriebels werd het centrum beschuldigd dat ze kinderen seksualiseert. In de Lentekriebelsweek is er op basisscholen extra aandacht voor relaties en seksualiteit. Op meer dan 6000 basisscholen is vandaag gesport en gedanst vanwege de Koningsspelen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima openden de Spelen vanochtend op een school in Roosendaal... waar ze met kinderen gingen ontbijten. Dit weer, vanavond grijs. Het wordt niet kouder dan een graad of 7.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 I'll be your angel up in heaven, and all my love. to make him feel proud. I never try to make him feel proud. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that, cause I've got a plan.